Drie uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Volgens Trouw en RTL Nieuws heeft de Belastingdienst de afgelopen dagen ouders benaderd van wie de kinderopvangtoeslag onterecht was stopgezet zonder dat hun advocaat hiervan op de hoogte was. CDA, SP en GroenLinks eisen opheldering van staatssecretaris Snel. Ook over het gerucht dat ouders alleen een schadevergoeding krijgen als ze een zwijgcontract tekenen. Het ministerie ontkent dat. Het is nog onduidelijk of de landelijke pinstoring bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal is opgelost voor de winkels vanochtend weer opengaan. De storing bij het Ahold-concern komt door een firewall-probleem bij KPM. Het telecombedrijf zei vlak na middernacht dat er nog geen oplossing was. De problemen begonnen gisteren halverwege de middag. Overal in het land stonden mensen lang in de kassarij. Sommige winkels gingen dicht vanwege de pinstoring. In de moskee in Bremen zijn 50 Korans verscheurd. Ook zijn er Korans in een wc gegooid. Over de daders is nog niets bekend. Islamitische organisaties in Bremen roepen moslims op zich niet te laten provoceren. In een andere Duitse stad, Kassel, werd een ruit van een moskee ingegooid. Voor zover bekend heeft dat incident niets te maken met de aanval op de moskee in Bremen. Bijna 18 jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York... hebben onderzoekers opnieuw een slachtoffer geïdentificeerd. Het 1643ste sinds 11 september 2001. De naam van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Van de ruim 2750 mensen die omkwamen... is nog altijd zo'n 40 niet geïdentificeerd. Af en toe lukt het met DNA-onderzoek alsnog... om een naam aan lichamelijke resten te koppelen. De laatste keer hiervoor was in juli vorig jaar. Het weer op sommige plekken regent het lang vannacht. In het zuiden is het droger en klaart het wat op. Minima liggen rond 13 graden.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 And me say wanna make you happy. het NOS nieuws van...